Dit is door meegens met het NOS-journaal. Uit Syrië komen steeds meer berichten zwaar gevochten. De berichten komen onder meer van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten in Londen. Het leger zou zich hebben teruggetrokken. In het afgelopen weekend slaagden pro-regeringsmilities er nog in om IS terug te dringen... maar het jihadleger begon daarop een nieuw offensief. Vandaag werden inwoners van Palmyra geëvacueerd nadat honderden standbeelden al in veiligheid waren gebracht. De angst bestaat dat IS allerlei oudheden zal verwoesten, zoals eerder is gebeurd onder meer in Irak. De Amsterdamse wethouder voor onderwijs en jeugd is bezorgd over de onthullingen rond de Scientology-kerk. Een verslaggeefster van het tv-programma Rambam ging undercover bij Scientology. Volgens haar zet de kerk kinderen in voor psychologische sessies. Zij zelf werd bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen begeleid door een jongen van elf. Wethouder Kukenheim zegt dat als de berichten kloppen dit zeer verontrustend is. Ze heeft de kwestie doorgeleid naar het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De speekseltesten om automobilisten te controleren op drugsgebruik worden met een jaar uitgesteld. Dat meldt minister Van der Steur aan de Tweede Kamer. De politie moet de speekseltesters nog aanschaffen en dat kan niet anders dan via een openbare aanbesteding, zegt Van der Steur. Hierdoor loopt het invoeren van de test vertraging op. Die zou 1 juli worden ingevoerd, dat wordt nu een jaar later. In Hussen bij Arnhem zijn 18 verwaarloosde ponies in beslag genomen. In het weiland vond de dierenpolitie ook een dode pony. Het dier had vorige week een veulen gekregen en was na de bevalling bezweken. De eigenaar had de pony laten liggen. Hij heeft een procesverbaal gekregen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, alleen in het noorden mogelijk nog een bui.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 En we hebben weer drie verschillende werkjes in dit nieuwe werken, in, dit, eh, in deze aflevering. Ja, ik wilde zeggen in dit eerste uur, maar dat klopt niet. We hebben twee nieuwe werken in dit Goed, we beginnen met eh, Der Lauver. zo noemt deze artiest zichzelf. En, daar, eh, en het derde nummer is van nieuwe cd van Cat Appler. En je kan het allemaal terugvinden op peacefulradio.eu. Ik wens je heel veel luisterplezier. get hurt, and it will only get worse before it gets any better for me. Well, Marianne, can you help me out? Oh, please, this will drag me down. You see, I know you and how because I'm old enough now. I seen that you got your new couch and it's leather. Life's getting better for you. But I say, well, please don't drag me out, cause I am just sitting. I wanna try it out. You know, I can't drink much for long anyway. As this room starts to sway, that's when I will say I'll be on my way. That's when I'll say I'll be on my way. Cause I have been here before, and I, I have been here before. It's nothing new. Well, it's nothing new. When Monday starts hauling in, just as I am living on the outside of town. Some days I'll find myself with doubt, and I wanna get out of here. Well, see, is life getting better for you now? Because it's getting better for me but I say, well, please don't let me go. But if it's so, make it gently. When I'm trying to find my own two feet, I will stumble. Can't drink much in the day, cause in the night I start to sway. That's when I will say, I'll be on my way. I can't drink much in the day, cause in the night I start to sway. That's when I will say, I'll be on my way. That's when I'll say, I'll be on my way. That's when I'll say I'll be on my way. Cause I have been here before, Anna. I have been here before.